12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Poroshenko heeft zijn oorlogskabinet bijeengeroepen. Aanleiding is de beschieting van Oekraïense marineschepen door Rusland. Dat gebeurde op de Zwarte Zee voor de kust van de Krim... dat door Rusland is geannexeerd. Bij de beschieting zouden twee Oekraïense bemanningsleden gewond zijn geraakt. Volgens Rusland zijn de gewonden buiten levensgevaar. ook zouden drie Oekraïense schepen in beslag zijn genomen... Rusland stelt dat de schepen in Russische wateren waren. Volgens Oekraïne was Rusland van tevoren geïnformeerd over het verplaatsen van de marineschepen. Amerika heeft de grens tussen San Diego en het Mexicaanse Tijuana gesloten. Aanleiding is een poging van honderden migranten om het land binnen te komen. De groep bestormde het grenshek. De Amerikaanse politie reageerde met traangas. In Tijuana bivakeren duizenden migranten... die met een migrantenkaravaan uit Midden-Amerika zijn vertrokken. De VS behandelt bij de grenspost maximaal 100 visumaanvragen per dag. Daarom zit het merendeel nog vast in Mexico. President Trump riep Mexico nogmaals op iets te doen aan de situatie. Gebrekkig toezicht op medische implantaten brengt mensenlevens in gevaar. Dat melden Trouw en consumentenprogramma Radar op basis van internationaal onderzoek. Er werd gekeken naar pacemakers, protheses en borstimplantaten. In de afgelopen tien jaar zouden 1,7 miljoen letselgevallen en 83.000 doden kunnen worden gekoppeld aan hulpmiddelen die als veilig op de markt zijn gebracht. Schiphol moet kunnen doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar. Dat zijn er 40.000 meer dan nu is toegestaan. Dat staat in het Concept Milieueffectrapport over de luchthaven... dat donderdag verschijnt. Tot 2020 mag Schiphol 500.000 vluchten uitvoeren... maar die grens is nu al bereikt. Voor de periode na 2020 moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Het Milieueffectrapport is daarbij leidend. Volgens de onderzoekers worden vliegtuigen steeds stiller. Het rapport is trouwens wel slecht nieuws voor de inwoners van Aalsmeer en uit Hoorn... die de meeste overlast ervaren van de luchthaven.